Mark Hokken met het NOS-journaal. Het Israëlische parlement heeft een wet aangenomen waarin Israël wordt gedefinieerd als een staat van een Joodse natie met Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad. De uitbreiding van Joodse nederzettingen is in de wet opgenomen als een kwestie van nationaal belang. En het Arabisch, dat door zo'n 20% van de bevolking wordt gesproken, is niet langer een officiële taal, maar krijgt een speciale status. Premier Netanyahu spreekt van een historisch moment. De Arabisch-Israëlische partij is tegen. De parlementariër zei dat hij zijn kinderen nu moet uitleggen... dat Israël niet langer wil dat ze hier zijn. In Wijk bij Duurstede heeft de politie geschoten op een auto. De man probeerde aan een controle te ontkomen en reed op agenten in. Een agent probeerde de zwarte Mercedes te stoppen door op de banden te schieten. De politie zoekt onder meer met een helikopter in de omgeving van Wijk bij Duurstede naar de voortvluchtige automobilist. Unilever heeft in het eerste halfjaar de omzet en winst zien dalen. Kwam door de ongunstige wisselkoersen. Zonder naar die koersen te kijken stegen de omzet en winst... doordat er veel meer producten werden verkocht van het zeep- en voedingsmiddelenconcern. Maar in praktijk daalde de omzet dus met 5% over de eerste zes maanden van dit jaar... De netto-winst viel 80 miljoen lager uit en kwam uit op 3,2 miljard euro. De premier van Australië roept de pauze op om de Australische aartsbisschop Wilson te ontslaan. De 67-jarige Wilson weigert om zelf op te stappen. Een rechter heeft hem veroordeeld tot een jaar cel... omdat hij seksueel misbruik binnen de kerk heeft verzwegen. Hij moet volgens de rechter hebben geweten dat een priester die in hetzelfde appartement als Wilson woonde... vier jongens in de jaren 70 heeft misbruikt. En het aantal meldingen over tekenbeten is de afgelopen drie weken hard gedaald, meldt het RIVM. Dat komt waarschijnlijk door het warme en droge weer. De teken verstoppen zich dieper in de strooisellaag van de bodem om uitdroging te voorkomen. Het weer, eerst nog wolkenvelden, maar geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 23 tot lokaal 30 graden.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 Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar waar beloven digo que eu vou expressar o quanto eu gosto, eu gosto de ver dançar sem fim. Entre ondas e areia, inspiração, inspiração, eu sei que eu vou.